Jobboot met het NOS Journaal. Vier Amsterdamse overvallers van juwelier tot 14 jaar cel. In mei vorig jaar overvielen ze de juwelier. Tijdens hun vlucht trokken ze een automobilist uit zijn auto, mishandelden hem en stalen zijn auto. Ook schoten ze op drie agenten die de achtervolging hadden ingezet. Tijdens de arrestatie werd een van de overvallers door een agent in zijn been geschoten. Justitie eist negen maanden cel tegen twee Duitsers... die vorige maand waren betrokken bij een grote vechtpartij in Renesse. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze politie, beveiligers en feestgangers mishandeld. Negen andere verdachten horen vandaag ook welke straf justitie tegen hen eist. De Duitsers waren met een touringcar naar Renesse gekomen om feest te vieren. Bij de aardbeving in Nepal is een vrouw uit Kerkrade omgekomen. De familie van de vrouw heeft haar dood in de regionale media bekendgemaakt. Ze maakte samen met haar gezin een trektocht door de Langtangvallei in Nepal. De vrouw werd bedolven door een lawine van sneeuw en stenen. Haar man en haar dochter raakten gewond. Het 16-jarige meisje is inmiddels terug in Nederland. Vandaag is er op radio en televisie een nationale inzamelingsactie voor Nepal. Op Giro 555 is inmiddels ruim 4 miljoen euro binnengekomen. Niet alle banken verwerken giften meteen, waardoor pas volgende week duidelijk wordt hoeveel de actie heeft opgeleverd. De politie heeft begin april een man aangehouden op verdenking van het vervalsen van paspoorten. De 18-jarige liep stage op de afdeling publiekzaken in de gemeente Utrecht. Hij heeft 13 paspoorten, paspoorten vervalst en die gegeven aan mensen die er geen recht op hadden. Voor wie de paspoorten bestemd waren is niet bekendgemaakt. Het weer geregeld zon, in het noorden lokaal kans op een enkele bui. Verder blijft het droog, maar in het zuiden vooral veel sluierbewolking. Temperatuur vanmiddag 10 tot 13 graden. Morgen overal zonnig, dan wordt het 10 tot 15 graden. Zondag hogere temperaturen, maar wel kans op regen. Dit... ZFM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. Het is niet druk op de wegen in de Randstad, maar er staat wel een eh, stabiele file bij de Keukenhof op de N207 Alfa aan de Rijn naar Hillegom. Voor Hillegom 3 kilometer en dat kost je nog zo'n 10 minuten extra.